Hij werd meerdere malen geraakt en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter is er ter voet vandoor gegaan. Hij is nog spoorloos. De schietpartij was rond kwart voor zeven in de Nieuwe Houttuinen. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. Het slachtoffer uit Amsterdam is een bekende van de politie. Hij had in het verleden verschillende misdrijven gepleegd. De politie wil niet zeggen wat voor misdrijven. De omgeving van de schietpartij is afgezet voor onderzoek. De brand op een olieplatform in de Golf van Mexico lijkt niet te hebben geleid tot een oliespoor op zee. Eerder waren er nog wel berichten dat de olie was gelekt, maar de Amerikaanse kustwacht spreekt dat nu tegen. De 13 bemanningsleden zijn uit zee gehaald en naar het vasteland gebracht. Naar verluid is niemand gewond. De brand zou inmiddels geblust zijn. In april ontplofte 300 kilometer verderop het olieboorplatform Deepwater Horizon. Dat, dat ongeluk leidde tot een van de grootste olierampen uit de geschiedenis. Bij die ontploffing kwamen 11 mensen om het leven. De fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV hebben vandaag niet verder onderhandeld over een nieuw kabinet. VVD-leider Rutte en PVV-leider Wilders willen nadenken over de situatie bij het CDA. Tijdens een bijeenkomst vanmiddag met informateur Opstelten hebben ze daarover vragen gesteld aan CDA-fractieleider Verhagen. Hoe lang de VVD en de PVV nog nodig hebben om na te denken is onduidelijk. Tennisser Timo de Bakker heeft de derde ronde bereikt van de US Open. De Bakker stond tegen Ivan Dodis met 2-1 in sets voor en met 3-2 in de vierde set toen zijn Kroatische tegenstander opgaf. De Bakker maakt dit jaar zijn debuut op de US Open. In de volgende ronde speelt hij tegen de Zweed Robin Söderling. Het weer, vannacht koelt het af tot 6 graden in het binnenland. Hier en daar kan een mistbank ontstaan. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden.